Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Panama zijn spullen gevonden van de vermiste Nederlandse vrouwen Chris Kremers en Lisanne Froon. Het gaat om een rugzak met twee telefoons, een verzekeringspasje en een camera. Ook zaten er volgens Panamese media geld en ondergoed in, maar dat is niet bevestigd. De woordvoerder van de familie spreekt van een doorbraak. Chris en Lisanne verdwenen op 1 april. Het is de eerste keer dat er een concreet spoor is. De rugzak lag bij een rivier op zo'n acht uur lopen van Bokete. Een indiaan die verkoeling zocht in de rivier zag hem. Een onderzoeksteam met politiemensen en een officier van justitie is bij de vindplaats geweest. Voormalig 50-plusser Norbert Klein legt een moreel appel van zijn vroegere partij om zijn kamerzetel op te geven na zich neer. Vandaag drong een meerderheid van 50-plus in een extra ledenvergadering aan op het inleveren van de zetel. Klein zegt dat hij de commotie begrijpt, maar niet van plan is uit de Kamer te vertrekken. Hij wil in de Kamer blijven werken aan de uitvoering van het verkiezingsprogramma van 50-plus. In Afghanistan is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen relatief rustig en vreedzaam verlopen, zegt de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hoewel er verspreid over het land bijna 50 doden zijn gevallen, onder wie 15 militairen en 11 politiemensen. De opkomst was met 60% redelijk groot. De strijd om het presidentschap in Afghanistan gaat tussen de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en een oud-econoom van de Wereldbank. De uitslag wordt over twee weken bekend. De SP vindt dat de hoogste baas bij de Nederlandse zorgautoriteit niet kan aanblijven. Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat minister Schippers hem uit zijn functie zet. NRC Handelsblad schrijft vandaag dat topman Langejan buitenlandse dienstreizen heeft laten betalen door bedrijven die opdrachten voor de NZA uitvoeren en door instellingen die de toezichthouder moet controleren. Volgens het SP-Kamerlid is de onafhankelijkheid van de NZA in het geding. Het weer. Vanavond en vannacht kan geleidelijk nevel of mist ontstaan. Morgen vooral zon in het zuiden en oosten. Daar wordt het zo'n 21 graden. In de kustprovincies maximaal 19 graden.